Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op de luchthaven van Hamburg houdt een gewapende man al bijna 12 uur zijn vierjarige dochtertje gegijzeld. Hij zit samen met zijn dochter in een auto die hij naast een vliegtuig heeft geparkeerd. De politie probeert te onderhandelen met de 35-jarige Turkse gijzelnemer. Hij wil met zijn dochter naar Turkije toe. De man heeft een soort brandbommen uit de auto gegooid en in de lucht geschoten. De politie gaat uit van een ruzie over de voogdij. Volgens Duitse media heeft de man zijn dochter ontvoerd uit het huis van de moeder. Het vliegveld van Hamburg is vanwege de gijzeling dicht. Het Israëlische leger opent vanochtend rond 10 uur een humanitaire corridor... zodat burgers van Noord naar Zuid-Gaza kunnen gaan. Het is de bedoeling dat de doorgang 4 uur open blijft. In het noorden zitten volgens de Verenigde Staten nog zo'n 350.000 mensen. Het Israëlische leger riep inwoners van Noord-Gaza de afgelopen tijd op om naar het zuiden te vluchten en begon daarna met bombarderen. Bij een Israëlische luchtaanval gisteravond op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza zijn zeker 30 doden gevallen. Dat zegt het Palestijnse Gezondheidsministerie dat onder controle staat van Hamas. In Heerlen is iemand om het leven gekomen tijdens een poging om van een flatgebouw te abzeilen. Door nog onbekende oorzaak kwam het slachtoffer ten val en overleed hij aan zijn verwondingen. Het ongeluk gebeurde rond middernacht. Bij abzeilen probeert iemand met een touw naar beneden te komen. De politie in Heerlen doet onderzoek naar wat er is misgegaan. Kickbokser Rico Verhoeven mag zich kampioen blijven noemen van de zwaargewichten in de Glory-competitie. In Gelderdoom, in Arnhem, won Verhoeven gisteravond van de Nigeriaans-Nederlandse Tariq Osaro. Glory is de grootste kickboxbond ter wereld. Verhoeven is al sinds 2014 onafgebroken wereldkampioen. Het weer, het wordt een wisselvallige dag met veel bewolking en geregeld buien. Tussendoor af en toe zon bij maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 If you ain't there, ain't nobody else to impress. the way that you know what I thought I knew. It's the beat that my heart gets when I'm with you. But I still don't the same. just how you look and do no one else can.